uur. Moutschreurs met het NWS Journaal. Steeds meer CBS blijkt dat inmiddels 8% op die leeftijd achter het stuur mag gaan zitten. Dat is het hoogste percentage sinds 2011. In dat jaar werd de regel ingevoerd dat jongeren mogen beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Afrijden mag vanaf 17 jaar. Het is wel zo dat de geslaagden tot hun 18e alleen met begeleiding de weg op mogen. Uit de cijfers van CBS blijkt verder dat steeds minder jongeren een brommerrijbewijs hebben. Het is 9,6 procent tegen 11 procent in 2014. Er is verwarring ontstaan over wrakstukken die mogelijk van het vermiste toestel van Egypt Air zouden zijn. Eerder werd gemeld dat die waren gevonden in de Middellandse Zee, in de buurt van Kreta. Maar de Griekse autoriteiten melden nu dat de brokstukken niet van een vliegtuig zijn. De Airbus A320 verdween afgelopen nacht boven de Middellandse Zee van de radar. In Nigeria is opnieuw een schoolmeisje gevonden dat in 2014 was ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Waar ze is ontdekt en hoe het met haar gaat is nog onduidelijk. Het meisje hoorde bij een groep van meer dan 200 schoolkinderen die werd gekidnapt. Dat gebeurde bij een school in Chibok in het noordoosten van Nigeria. Eergisteren werd ook al een jonge vrouw van 19 gevonden die was ontvoerd. Ze heeft een baby, is weer zwanger en getraumatiseerd. Voetbal. Go Ahead Eagles heeft in de eerste finale wedstrijd van de play-offs thuis in Deventer met 4-1 gewonnen van de Graafschap. In de andere finale om een plaats in de eredivisie won NAC thuis met 2-1 van Willem II. In de strijd om een laatste ticket voor Europees voetbal hebben Heracles en Utrecht en Almelo met 1-1 gelijk gespeeld. Het weer nu nog op de meeste plaatsen droog. Later vannacht meer bewolking en lichte regen. Minima rond 10 graden.